Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Dit volgens CNN op sterven. Een verslaggever van de nieuwszender vond de terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen... waar hij Al-Megrahi in een bed aan het zuurstof zag liggen. Familieleden zeiden dat hij niet meer eet. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië... voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie... waarin 1989 270 doden vielen. In augustus 2009 mocht hij terug naar Libië, omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben. Het Syrische regime lijkt niet onder de indruk van de oproep van de Arabische Liga om een einde te maken aan het geweld tegen betogers. Veiligheidstroepen zijn de stad Khan Sheikhoun binnengevallen en volgens inwoners is er opnieuw geschoten op demonstranten. In de stad, die op de weg naar Turkije ligt, zouden zeker twee doden zijn gevallen. Verder is naar verluid een groot aantal Syriërs opgepakt. Ook in Damascus was het onrustig. Syrische troepen schoten volgens activisten met machinegeweren op een groep militairen die de kant hadden gekozen van de demonstranten. Het regime van president Assad heeft tot nu toe steeds ontkend dat er militairen zijn overgelopen. President Obama waarschuwt dat het gevaar van de tropische storm Irene nog niet is geweken. Hij benadrukt dat Amerikanen alert moeten zijn op overstromingen en stroomstoringen. Ook al is Irene in kracht afgenomen. Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid, zitten 4 miljoen huishoudens aan de oostkust de komende dagen zonder stroom. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In laaggelegen wijken staan straten blank, maar het leidt niet tot grote problemen.